families in de staten New York, New Jersey en Rhode Island. Bij de operatie waren zo'n 800 agenten en rechercheurs van de FBI betrokken. In de Franse Alpen zijn twee Nederlandse snowboarders met een helikopter gered... nadat ze reusachtige letters SOS in de sneeuw hadden gestampt. De twee waren buiten de piste gaan snowboarden toen ze door rotsen geen kant meer op konden. De Nederlanders hadden geen telefoon bij zich. Het weer. Vannacht koelt het af naar min 1 tot min 4 graden... met in het binnenland kans op mist.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 Den Haag heeft daarom maatregelen genomen om dit te voorkomen en om de studentendemonstratie goed te laten verlopen. Studenten protesteren de komende dag op het Malieveld tegen de bezuinigingen van het kabinet op het hoger onderwijs. Studentenvakbond LSVB verwacht meer dan 15.000 studenten. Ze zijn het er onder meer niet mee eens dat langstudeerders 3000 euro meer collegegeld moeten betalen. SP-leider Roemer is kwaad dat hij niet mag spreken op de demonstratie. Hij had graag het woord willen voeren, maar de SP is door de studentenbonden ingedeeld bij een forumdiscussie. En elke partij mag maar aan één onderdeel van de actiedag meedoen. PvdA-leider Cohen en D66-voorman Pechtold spreken wel op het Malieveld. Sigaretten worden per 1 maart flink duurder. Marktleider Philip Morris verhoogt de prijs van merken als Marlboro en Chesterfield met 40 tot 50 cent. Een belangrijke reden is de accijnsverhoging op rookwaar met 27 cent per pakje. De Britse politie heeft het appartement van een Nederlander in Bristol doorzocht...